Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De politie in Florida. Door orkaan Irma viel de stroom uit en deed de airconditioning het niet meer. De temperatuur in het verpleeghuis was daardoor flink opgelopen. Hulpdiensten vonden afgelopen dag drie overleden bewoners. Meer dan 100 mensen vertoonden verschijnselen van uitdroging en hadden moeite met ademhalen. Op weg naar het ziekenhuis overleden nog eens vijf bewoners. De slachtoffers waren tussen de 71 en 99 jaar oud. De politie onderzoekt of er sprake was van nalatigheid. Het verpleeghuis blijft voorlopig dicht. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn op Sint Maarten begonnen met het uitdelen van voedsel en drinkwater aan de slachtoffers van orkaan Irma. Voor sommige gezinnen begon de tijd te dringen, zegt de hulporganisatie. Eerder op de dag is vanuit Nederland een vliegtuig richting Curaçao vertrokken met 8 ton hulpgoederen aan boord. Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis komt naar eigen zeggen zelden of nooit buiten, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat kan komen omdat er niemand is die de ouderen kan halen en brengen, maar ook gezondheidsproblemen werpen een barrière op, blijkt uit het onderzoek. De ouderen die weinig buiten komen krijgen ook minder vaak bezoek. In New Jersey is acteur Frank Vincent overleden. Vincent was vooral bekend van zijn rol als Phil Leotardo in de maffiaserie The Sopranos. Hij had een Italiaanse achtergrond en speelde vaak gangsters, onder meer in Goodfellas en Casino. Ook was hij stemacteur in de videogameserie Grand Theft Auto. Frank Vincent was 78 jaar. Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League kansloos verloren. In de Kuip werd het tegen Manchester City 4-0. Al na minder dan een half uur stond Manchester met 3-0 voor. Het was de grootste thuisnederlaag van Feyenoord in Europa ooit.